Robert Baltus met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is door Iran afgesloten voor de scheepvaart. Dat melden anonieme functionarissen van de Europese marinemissie aan persbureau Reuters. De Iraanse revolutionaire garde zou schepen de boodschap hebben gegeven... dat geen enkel schip de straat van Hormuz mag passeren. De zeestraat is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld... cruciaal voor de export van olie en gas uit het Midden-Oosten. Volgens Iraanse staatsmedia zijn in het zuiden van Iran minstens 70 mensen gedood bij de Israëlische en Amerikaanse luchtaanvallen. De meeste van hen zouden zijn omgekomen bij een raketinslag op een meisjesschool. In totaal zouden in het zuiden van Iran ook meer dan 90 mensen gewond zijn geraakt... schrijft Al Jazeera op basis van de staatszender. Maar de slachtofferaantallen kunnen vooralsnog niet worden geverifieerd. Anonieme Israëlische bronnen zeggen tegen Israëlische media dat er sterke aanwijzingen zijn dat de Iraanse opperste Khamenei is omgekomen bij de Israëlische aanvallen van vanochtend. Iran ontkent dit. Het land zei eerder dat Khamenei niet aanwezig was in het verblijf dat is aangevallen. Iran heeft wel altijd gezegd dat Khamenei een van de doelen van vandaag was. Het weer, Buien en een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Het is 9 tot 12 graden. Morgen eerst droog, maar later regen en een graad of 11.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 Omdat je niet meer van me houdt, krijg ik de schuld van elke fout, ga weg dan voelt je niet meer goed bij mij. Want onze liefde is voorbij, ga weg dan. Maar wees oprecht en kijk me aan. Zeg me dat je weg wilt gaan, ga weg dan. Verdwijn dan. Maar draai er niet omheen, of wat je zegt. Als jij wilt gaan, je meent het echt, ga weg dan laat mij alleen. Maar als je weg zou gaan, is het gedaan. Zo kan het niet meer verder gaan. Ga weg, ga dan heen. Je zegt dat er geen ander is. Je hebt je echt in mij vergist. Ga weg dan in je ogen dat je liegt. Want ik weet dat je mij bedriegt, dus ga dan. Je wilt je vrijheid weer terug. En daarom zeg ik jou heel vlug, ga weg dan. Dacht jij nu dat ik smeken zou? En vragen of je blijven wou? Echt niet dan. Ga weg dan draai er niet omheen, op wat je zegt. Als jij wilt gaan, je meent het echt, ga weg dan. Laat mij alleen. Maar als je weg zal gaan, is het gedaan. Zo kan het niet meer verder gaan, ga weg dan. blijven stralen. Jouw woorden vertellen verhalen als een mooi gewicht. Naast jouw wakker worden is het feest, net als in mijn dromen.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 Hij was geen lafaard en geen held. Maar die avond bij een ruzie wou hij helpen. Hij heeft het nooit meer naverteld. En de muziek speelde door. Er werd gelachen en gedanst, terwijl jij al vriend de muziek speelde door. Ik heb nog steeds verdriet en begrijp het nog niet. Het was toch zinloos geweld. Op die avond in de stad, iemand riep nog, pech gehad, wordt dan een mens niet meer geteld. Het gebeurde in de stad. Ik heb een goede vriend gehad. Adios mijn vriend, dat heb jij toch niet Er liggen bloemen op de straat. Waar jij toen anderen ging helpen, maar voor jou was het te laat. Er werd nog lang over gepraat. Maar verandert er wel iets? Als je voor je plezier naar de stad gaat en daarna moet sterven voor niets.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 Wat er ooit aan moois is opgebloeid, heeft nu voor mij geen enkele zin. Nee, maar staan, dus ik red het wel alleen. Vrienden zeiden, met dit houdt geen stand. Zij gaat steeds haar eigen gang. En ze schuift jou langzaam aan de kant zag haar met een andere man.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 Laat mij mezelf maar zijn. En al gaat het soms verkeerd, zal altijd wie ik ben. En niemand krijgt me klein, zal altijd mezelf zijn. Je koffers staan al klaar, dus laat mij verder met rust. Je hebt het voor mekaar.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 maar zijn. En al gaat het soms verkeerd, zal altijd mezelf zijn. Ja, dit is wie ik ben. En niemand krijgt me klein, zal altijd mezelf zijn. voorbij. Jij ging zomaar weg, weg van mij. Misschien om wat ik deed of wat ik zei. En ik, ik liet je gaan, ik liet je vrij. was het een hel, maar ook vaak fijn. De liefde zal wel slijten moe, dan geef ik toe aan al het verdriet dat ik van binnen voel. Ik pak de telefoon en hoor je stem. Ik wil zeggen dat ik het ben, maar ik ben dronken kameraad. Ik kon nou ons gaan, met een warme liefdestraan. Met twaalf tankelbouters en de pon zonder naam. Met het mes op je keel, met mijn part deel. Je vuur en je vlam en de hele rottaplan, yeah!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 Jij kan niet liegen of bedriegen tegen mij. Want jouw ogen vertellen alles tegen mij. Jouw ogen kunnen de mens haast niet bedriegen ogen. Spreken de waarheid van je ziel. Al zeggen mensen, soms meer dan duizend woorden. Een paar ogen, vertel je tot soms wel meer. Jij kan niet liegen of bedriegen tegen mij want jouw ogen vertellen alles tegen mij. Jouw ogen zonder het zelf te weten Heb ik je hart wat pijn gedaan Je hebt het mij niet eens weten Maar in je ogen blonk een traan Kom dik bij mij, laat me eens horen Wat heb ik eigenlijk misdaan Maar weet die tranen uit je ogen kijk me niet zo droevig aan. Want je zien huilen, nee dat kan ik niet. Dan weet ik niet meer wat te doen. En ieder traantje dat je om me liet, wil ik vergoeden met een zoen. Kom in mijn armen en vergeet je pijn. steeds een blij gezicht. Nu is het een hoopje ellende dat hier vanavond voor me zit. Alleen omdat ik je daar even een beetje ruw heb toegesnauwd. Maar blijf daarom niet langer treuren. Je weet toch dat ik van je hou. Want je zien hebben. тетради даже он mis je meer en meer. Ik herinner me de tijd van jij en ik. Van de allereerste tot de laatste blik. Ik zie je nog altijd als verslagen staan. Toen ik vertelde dat ik weg moest gaan. Ik mis je zo, ik mis, je meer en meer. Ik zie je in mijn dromen, keer op keer. Ik zeg me hoe en waar zie ik je weer? Ik mis je zo. Ik mis je meer en meer. Ik weet niet wat er mij toen heeft bezield. Te denken dat ik minder van je hield. Besef nu dat het lang niet over is. Omdat ik jou nog alle dagen mis mis je zo, ik mis je meer en meer. Zie je in mijn dromen, keer op keer.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 Ik voel alleen de warmte als jij hier naast me ligt. Ik leefde niet zoals ik had gewild. Maar nu is het zo anders ik geef mijn laatste stuiver Als jij maar bij me blijft Echt voor altijd Met jou Geen mens om mee te praten. Geen aardig woord, geen kus, geen goede dag. Ik leerde jou toen kennen, ja dat was even wennen. Vergeet nooit toen ik jou voor het eerst zag. Ik voel alleen maar warmte als jij hier naast me ligt. Ik leefde niet zoals ik had gewild. Maar nu is het zo anders ik geef mijn laatste stuiver. Als jij maar bij me blijft, echt voor altijd. Met jou. Mais jou alleen, alleen. Hey. Ik vond laatst achterin een la al die oude foto's terug hebben we toen veel meegemaakt.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 Koud zielsveel van jou. Blijf altijd bij mij. Die liefde is diep. Hier, zo dicht bij jou. Nooit gaat dat voorbij. Waar ik ook zal gaan Moet jij naast me staan achtergebleven. En ik neem je mee en hou je stevig vast door een wolkenzee naar het licht dat ik zag. Dit is ons lied, dit beeld zal ik nooit vergeten. In de oneindigheid, verbonden voor altijd. En al zijn we ver, ik raak jou niet kwijt, dankzij onze kracht. Voor dit de mooiste nacht. Laat mij maar vrij, vrij, vrij. Jij laat me vliegen door de schemer. de film met een happy end Vlieg ik daar met jou, denkend aan dat moment En waar het me leidt, ga ik weer door, blijf ik zweven En een beeld passeert, ik zie jouw gezicht En aan de horizon, er schijnt een helder licht We delen de tijd, staan aan de start van ons leven We starten onze vlucht.